Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De feestjesteller van premier Boris Johnson blijft maar doorlopen. Volgens de Britse krant The Telegraph zijn er nog twee borrels ontdekt. Al weken gaat het over feestjes die tijdens de lockdowns in Johnsons huis en tuin zijn gehouden. Deze Britten zijn er wel klaar mee. It's very disappointing. Really alarming and I just don't think it's acceptable. So if you can't follow his own rules, then why would anyone else? It does feel like a slap in the face. Het gaat nu om twee afscheidsborrels in april vorig jaar. De dag erna werd prins Philip begraven. In het Verenigd Koninkrijk was een periode van nationale rouw aan de gang. En ook golden er strenge coronaregels. Johnson zelf was er dit keer niet bij, maar toch waren er in zijn ambtswoning zo'n 30 mensen die tot diep in de nacht dronken en feesten. De afgelopen acht jaar zijn de warmste jaren ooit gemeten. Dat heeft NASA uitgezocht. De aarde was vorig jaar volgens de ruimtevaartorganisatie ongeveer 1,1 graad warmer dan gemiddeld aan het einde van de 19e eeuw. De opwarming van de aarde leidt tot steeds meer extreem weer en een stijging van de zeespiegel. Voetbalclub Helmond Sport wil vanavond absoluut niet spelen tegen FC staat in het Eindhovens Dagblad. Helmond wil de wedstrijd uitstellen omdat ze in het team last hebben van veel coronagevallen en blessures. Ze zeggen dat ze met maar tien spelers, inclusief de keeper, het veld op kunnen gaan. Als Helmond Sport vanavond niet komt opdagen, worden er waarschijnlijk punten afgetrokken. De seksuele voorlichting op scholen is niet meer van deze tijd, vinden studenten Amber en Nikita uit Utrecht. Volgens hen gaat het vaak alleen nog over SOA's en zwangerschappen en is de voorlichting niet echt positief en inclusief. Gisteren ging hun site online Fuck Yeah. Daarop kun je allerlei verhalen en interviews lezen. Mensen ervaren het op heel veel verschillende manieren. Dus doordat wij interviews op de website zetten... Eh, leer je eigenlijk dat seks heel veel verschillende dingen kan betekenen. Of dat eh, queer zijn heel veel verschillende dingen kan betekenen. En dat dat niet een soort ja, vaste definitie is die je meestal op school leert. Het gaat op de site dus over van alles. Van daten in een rolstoel tot vragen over gender en seksualiteit. Op die manier hopen ze dat jonge mensen er makkelijker over gaan praten. Het weer in het midden en zuiden is het mistig. In het zuiden blijft die mist lang hangen. Daar wordt het 3 graden. Het noorden krijgt wat meer zon en als je daarin staat kan het 8 graden zijn. Morgen grijs en dan gaat het op 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Tussen Alsmeer en Badhoevedorp 5 minuten vertraging door een aanrijding.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 ਰੱਖ ਲੈ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਕੋਈ ਨਾਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੀ no be so. Make we one one ball and ball. Better buy, better better buy. I'm loose, even better done they para. Tonight in Josie, I'm in Josie.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 I'ma gain all be so. Make me wanna just take you home for before I remember the sickness was forever I remember snuff video the distances we covered, the fights on the beach, the busies round us up. Do it all again next week.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 Personeel van premier Johnson heeft de avond voor de uitvaart van prins Philip... twee feestjes gevierd in Johnsons ambtswoning, meldt de krant The Telegraph. Op dat moment gold een periode van nationale rouw en er waren strenge coronaregels. Boeren zijn de afgelopen jaren minder gif gaan gebruiken, meldt het CBS. De Nederlandse landbouw zet in 2020 5 miljoen kilo gewasbeschermingsmiddelen in. Ruim 11 minder dan in 2016. En het weer. In het midden en zuiden van het land mist. Verder vandaag bewolkt. In het noorden ook wat zon. En het wordt 3 tot 8 graden. we Is try to sedate tree niets aan de hand. Maar heb je twijfel of laat het je koud? Stop drop to an all pop hot cheese. Queen of Fox independence. the She got soul in the beauty of a melody.